Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Staatssecretaris Knapen wil vasthouden aan de gemaakte afspraken over bezuinigingen op ontwikkelingssamenwerking. Maar hij sluit extra bezuinigingen niet helemaal uit. Onder druk wordt alles vloeibaar, Antwoorden Knapen op de vraag of de grens voor hem is bereikt. Dit jaar en volgend jaar bespaart hij al in totaal 1 miljard euro op hulp aan ontwikkelingslanden. Als er extra moet worden bezuinigd wil gedoogpartner PVV dat er nog meer geld wordt weggehaald bij ontwikkelingssamenwerking. Knapen voelt er niets voor om daar nu al over te speculeren. Maar als het nodig mocht zijn, zullen we op de gemaakte afspraken terugkomen, zei hij. Op het Italiaanse eiland Lampedusa heeft in een opvangcentrum voor asielzoekers een grote brand gewoed. Er zijn slaapzalen afgebrand, maar niemand raakte gewond. Wel zijn er asielzoekers met ademhalingsproblemen doordat ze rook hebben ingeademd. Het vuur ontstond toen migranten uit Tunesië matrassen in brand staken. Ze hadden te horen gekregen dat ze versneld naar hun eigen land worden teruggestuurd. Eerder zouden ze de toezegging hebben gekregen dat ze worden overgebracht naar andere opvangcentra in Italië. Op Lampedusa zitten tienduizenden mensen uit Noord-Afrika opeengepakt in een opvangkamp. De afgelopen maanden zijn herhaaldelijk migranten in opstand gekomen tegen de leefomstandigheden op het eiland. In Sana'a, de hoofdstad van Jemen, is het weer redelijk rustig na drie dagen van zware gevechten, waarbij zo'n 70 doden vielen. Gistermiddag werd een staakt het vuren bereikt waarbij westerse ambassadeurs hebben bemiddeld. Voordat het bestand van kracht werd kwamen er nog zeker 23 mensen om het leven bij gevechten tussen het regeringsleger en opstandige bevolkingsgroepen. In februari sloeg de onrust in de Arabische wereld over naar Jemen. Het leger sloeg het protest tegen het regime van president Saleh toen hard neer. In juni ging Saleh na een mortieraanval op zijn paleis voor medische behandeling naar Saoedi-Arabië. Zijn regering is nog steeds aan de macht. Het weer... Bewolkt, in het noorden wat neerslag, overdag ook bewolkt af en toe regen.